eerst een Klomp met het NOS-journaal. De stelen van Houston zakt het water iets. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen... in het zuidwesten van de staat Louisiana... waar Harvey opnieuw aan land is gegaan. Het dodental als gevolg van de storm is inmiddels opgelopen tot 31. De VN-veiligheidsraad maakt zich zorgen over het geweld in Myanmar. Daar zijn in een week tijd zo'n 18.000 Rohingya-moslims op de vlucht geslagen naar buurland Bangladesh omdat het leger vecht tegen islamitische rebellen. Die vielen vorige week politieposten aan. De VN roept op tot de-escalatie van het conflict. Rohingya hebben in het boeddhistische Myanmar geen rechten. Er zitten opnieuw meer mensen in de bijstand. Tussen juni vorig jaar en juni dit jaar is het aantal bijstandsgerechtigden met 12.000 gestegen tot 472.000. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral asielzoekers uit Syrië en Eritrea die een verblijfsvergunning hebben gekregen vroegen een uitkering aan. Het aantal Nederlanders dat in de bijstand zit daalde juist. De Britse prinsen William en Harry hebben in Londen hun moeder prinses Diana herdacht. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de populaire prinses verongelukte in Parijs. Prins William en zijn vrouw Kate en prins Harry maakten gisteravond een wandeling in de tuin van Kensington Palace waar Diana woonde. Daar ontmoeten ze ook vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties waar Diana bij betrokken was. De Vira gaat toch weer rijden. Niet in Nederland, maar in Italië. De Italiaanse vervoerder Trenitalia koopt 17 van de 19 treinen, meldt het AD. Ze worden de komende maanden aangepast aan het Italiaanse spoor. De Vira-treinen waren bedoeld voor de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel... maar werden na ruim een maand al afgeschreven omdat er van alles mis mee was. Het weer de dag begint op veel plekken grijs met zo nu en dan regen. Die trekt later op de dag weg en vanmiddag komt de zon er af en toe bij.